geloven Toen ik jou in één keer daar zag staan Zag wel duizend lichtjes in je ogen En die keken mij doordringend aan Amor is zijn pijler afgeschoten 傻。